De kudde loopt nu in het Oostvaardersbos bij Almere. Een aantal dieren is tijdens de oversteek door het ijs gezakt. De paarden konden er allemaal op eigen kracht uitkomen. Eén dier bleek zo verzwakt dat het moest worden afgeschoten. Staatsbosbeheer benadrukt dat de 100 paarden de oversteek niet hebben gemaakt omdat ze honger hebben. Door de sneeuw is het voor de dieren moeilijk te zien waar de grond ophoudt en het ijs begint. De natuurorganisatie benadrukt de koningpaarden absoluut niet te voeren. Dat is erg slecht voor de dieren en bovendien zijn ze geen mensen gewend. Staatsbosbeheer bekijkt nog hoe de kudde weer naar de Oostvaardersplassen terug moet. De politie heeft opnieuw twee mensen aangehouden in de wijk weide in Culemborg. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich. De ander werd aangehouden omdat hij weigerde de wijk te verlaten. In weide gelden een noodverordening en een samenscholingsverbod... in verband met spanningen tussen jongeren van Molukse en Marokkaanse afkomst. Vrijdag is er op internet een oproep geplaatst om een Molukse burgerwacht te vormen. Vanuit het hele land is daarop gereageerd. De politie heeft de initiatiefnemer van de burgerwacht te verstaan gegeven dat zo'n wacht onaanvaardbaar is. In Maleisië hebben enkele honderden christenen opgeroepen tot nationale eenheid. Ze willen dat er een eind komt aan het geweld. Aanleiding voor de oproep zijn de recente aanvallen met brandbommen op kerken. Aangenomen wordt dat die aanvallen het werk zijn van moslims die kwaad zijn over een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat bepaalde onlangs dat christenen God Allah mogen noemen. Het weer. Het KNMI geeft voor de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland nog steeds een weeralarm.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 En wel de eerste zondag in Kennemerland van het jaar 2010. Welkom bij ZFM en AB Radio. Tot aan 5 uur informatie en eh, muziek. Want eh, ja, het sneeuwt, dus eh, sport kunnen we vandaag niet verwachten in zondag in Kennemerland. Mocht het toch gevoetbald worden, dan zal het waarschijnlijk met een sneeuwschuiver zijn. Dus in ieder geval veel informatie in zondag in Kennemerland. we hebben ook nog wat interviews voor je klaar liggen. Dat is de Zandvorter van het jaar. Wat afgelopen dinsdag is bekendgemaakt hier in Zandvoort. Dat wat zal het zijn, tweede of derde uur van dit programma Zondag in Kennemerland. We gaan even wat koude muziek draaien. Wat dacht je van deze, van Madonna? Dit is Frozen.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 daarvoor Madonna met Frozen. Even wat uh, winters eh, informatie hier bij Zondag in Kemland. De Bollenstreek is zaterdagavond getroffen door een grote stroomstoring. Ongeveer 100.000 huishoudens kwamen het begin van de avond pardoes zonder licht, verwarming en vaste telefoonaansluiting te zitten. Boosdoener was een defect in een hoogspanningsstation in eh, Sassenheim, meldde Tenet, beheerder van het landelijke stroomnet. De storing deed zich voor in de gemeenten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Katwijk en Noordwijk. Volgens de netbeheerder was de stroomstoring van een vrij uitzonderlijke omvang. De laatste keer dat zoveel huishoudens het zonder elektriciteit moesten stellen was half december. Toen viel de stroom uit in Tiel en Zaltbommel. De overlast die dat gaf was echter een stuk kleiner, omdat het toen midden in de nacht gebeurde. Tennet weet nog niet hoe de storing is ontstaan, maar acht het zeer onwaarschijnlijk dat de winterse omstandigheden er iets mee te maken hebben. Het netwerk is ontworpen en gebouwd op alle weersomstandigheden, al dus een woordvoerder van Tennet. Bovendien was het defect binnen. Na ruim 4 uur was de storing deels voorbij. Het gebied werd gefaseerd weer voorzien voor stroom. Als eerste kon de gemeente Sassheim weer gebruik maken van stroom. En daarna werden de andere gemeente bijgeschakeld. Kort voor middernacht was het meeste leed voorbij. Bewoners van enkele straten moesten echter nog langer wachten totdat zij weer stroom hadden, omdat daar de elektriciteit handmatig moest worden ingeschakeld. De organisatie heeft eh, in samenspraak met burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Berg, waar eh, Egmond aan ondervalt, onder valt, of, even kijken, was dat gisteren, moeten besluiten om de 38e halve marathon van Egmond niet door eh, te laten gaan. Negatief advies van de GOR, oftewel de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. En de waarschuwing van het KNMI vormen de argumenten om tot dit unaniem besluit te komen. De 12.500 deelnemers welke zich voor de halve marathon hadden opgegeven... zijn gisteren geïnformeerd door de organisatie. Veel deelnemers eh, zijn teleurgesteld in het besluit, maar hebben er wel begrip voor. Met een gevoelstemperatuur van min 15 is het niet verantwoord om de loop door te laten gaan. Een negatief advies van de GOR kwam eh, gisteren tot stand omdat het, eh, de GOR eh, de inzet van voldoende ambulances en overige medische middelen op basis van de meest recente ontwikkelingen vandaag niet kan garanderen. Betrokken partijen betreuren het genomen besluit ten zeerste eens te meer tot op het laatste moment het uitste is gedaan het evenement nog door te kunnen laten gaan. De ringvaart van de Haarlemmermeer is bijna helemaal dichtgevroren. Alleen het noordkant van Zwanenburg en Battenverdorp is nog enigszins begaanbaar voor de scheepvaart. De beheerder van de, vaart, de provincie Noord-Holland, heeft dan ook eh, eh, besloten geen ijsbreker te laten varen door de wegzijde van de ringvaart. Tussen pakweg Oude Wetering en Haarlem. Dus eh, nog even en daar kan weer flink geschaatst worden. We gaan weer verder met muziek. Doen we met Tom Robertson en Crew. Listen to the radio. seasons fading into the veel muziek in de eerste editie van Zonnig eh, Zondag Hekemland in 2010. Jordan Tom Romerson en crew, listen to the radio. Het advies voor vandaag, dacht ik zo. En daarachter nog steeds op de achtergrond Soul to Soul, People. Die worden je voorbij komen bij CFM 106.9 en AB Radio 105.8. We gaan even de dagdromen met de mamas en de papa's.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 Can't afford nothing else. I better stop and give me two hot dogs and a strawberry soda. Johnny Guitar Watson, she's a real mother for you. En daarvoor uh, horen we muziek van de Mamas op Abba's. We droomden even over uh, het mooie weer in Californië. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte even eh, wat eh, eh, regionaal nieuws met je doornemen. Er zijn verder gevorderde plannen voor een stationsbibliotheek op het station in Haarlem. De bibliotheekorganisatie ProBiblio, provincie Noord-Holland, NS en Stadsbibliotheek Haarlem werken koortsachtig aan het plan dat de bibliotheek naar de lezing moet brengen. Het is op een haar naar gevuld, meent projectleider Dick van Tol van ProBiblio. Of de stationsbibliotheek er daadwerkelijk komt, is afhankelijk van het financiële plaatje. De provincie neemt het leeuwendeel van de investering voor haar rekening. Ze heeft 200.000 euro vrijgemaakt uit het bibliotheekbudget. De exploitatie komt echter voor rekening van de lokale bibliotheek. Haarlems bibliotheekdirecteur Lotte Sluiser ziet wat dat betreft nog wel wat bier op de weg. Ik ben erg enthousiast, zegt ze, maar er zitten forse bezuinigingen aan te komen. Ik hoop dat het allemaal kan. Vanaf 2012 moet de Stadsbibliotheek al tonnen bezuinigen. De Stationsbibliotheek eh, moet dan ook eh, meer dan een speeltje zijn. Zij moet leden trekken. De bibliotheken hopen door de lezer op locatie op te zoeken slapende leden te activeren. Niet leden te werven en en de bekendheid van de lokale bibliotheek te vergroten. De provincies Noord- en Zuid-Holland gaan onderzoek doen naar de herten in de waterleidingduinen. Dit is het resultaat van eh, overleg afgelopen vrijdag tussen provincies en eh, de gemeente Amsterdam. Er is nog geen beslissing genomen over het afschieten van de herten. De noodzaak daartoe moet blijken uit het onderzoek, al dus een woordvoerster van de provincie. In maart wordt verder gepraat. Wethouder Maarten van Poelgeest van de gemeente Amsterdam, hij is eh, eigenaar van de waterleiding Duinen, weigert nog steeds herten af te schieten. Van Poelgeest wil eerst het effect zien van het plaatsen van hekken rond het gebied. Aan de zuidkant van het gebied wordt momenteel gewerkt aan een hek. Ook moet een, eh, een hek komen tussen de ingangen Pannenland en de Oase. Maar dat is volgens de gedeputeerde Bond van Noord-Holland en zijn collega Evertsen van Zuid-Holland onvoldoende. Volgens beide gedeputeerden moet er dringend iets worden gedaan aan de ongelukken met herten op de wegen rond het gebied. Het aantal ongelukken neemt toe met vaak dodelijke gevolgen voor de herten. Ook zorgen de dieren voor schade aan gewassen en in tuinen. Er is nog eh, de nodige discussie of de rondzwervende herten wel of niet uit de waterleidingduinen afkomstig zijn. Volgens faunabescherming gaat het om herten die buiten de duinen leven. De provincies willen dit eerst eh, precies uitgezocht hebben. Nog één nieuwtje uit Zandvoort. Vanaf 18 januari krijgt eh, nog meer afval een nieuw leven. Naast papier, glas, textiel en GFT-afval gaat de gemeente Zandvoort plastic verpakkingsmateriaal inzamelen. Er staan speciale containers met het Plastic Heroes logo op zeven plaatsen in het dorp. Het levert echt wat op als u hier gebruik van maakt. Het recyclen van één plastic flesje levert een besparing op die gelijk staat aan 60 watt gloeilamp die 6 uur brandt. Als Nederland zo'n 40% plastic recycelt, scheelt dat het totale energieverbruik van 100.000 huishoudens. Bijdragen aan een schonere wereld is soms wel heel simpel. Je vindt de Plastic Heroes hier. De volgende plekken dus Louis Davidstraat, winkelcentrum Nieuw-Noord, de Vervouwsjeplein achter Dirk van eh, de Broek, de Braamlaan in Bentveld, Tollestraat, Vondelaan, Ingenieur G. Friedhofplein en de Jerk Hiddenstraat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.plasticheroes.nl of bel met 023 57 40100. En ik vrees dat het gewoon via kantooruren gaat. Goed, we gaan weer verder met muziek. Dat doen we met eh, de nieuwe single van Laura Jansen.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 En daarvoor de nieuwe single van Laura Jansen, die heet Wicked World. 12 minuten voor 3, dit is Zondag in Kamerland. En dat radiostation AB Radio en CFM denk je nu Katie Toenstal. you Zonder dat je deze plaat niet meer hoort op eh, de eh, Landelijke Radio Lifehouse Family met High. Want hij blijft heel ontzettend lekker om naar te luisteren. En daarvoor hoorden we Katie Toenstal met Other Side of the World for Me. The Other Side of the World was waarschijnlijk lekker onder zonneschijn en uh, warm weer. Nou, het is dus, eh, wat anders in de regio Kennemerland, want daar sneeuwt het op dit ogenblik. twee, het tweede gedeelte van Zondag in Kennemerland. Even weer op date, En we gaan even luisteren naar de Zandvoorten van het jaar. Want Jaap Koper was afgelopen dinsdag daar helemaal aanwezig.